Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de rechtbank in New York, waar de zaak over zwijgeld wordt gehouden tegen Donald Trump... heeft een man zichzelf in brand gestoken. Het vuur is na een tijdje geblust en de man is op een brancard afgevoerd. De politie zegt dat hij in kritieke toestand in een brandwondencentrum ligt. Civilians, court officers, members of the police department, they run into the park. Uh, they make efforts to put him out. They use their coats... They use fire extinguishers. Eventually, FDNY were able to extinguish the fire. And from that point, we remove him to Cornell Burn Unit, where right now he's there in a uh, critical condition. De man had pamfletten bij zich. Daarop stonden volgens de politie complottheorieën. Op internet zou de man iets hebben geschreven over een apocalyptische fascistische wereldkoep die eraan zou komen. Trump heeft de rechtszaal uit voorzorg verlaten. Ruim 8,3 miljoen Nederlanders hebben inmiddels hun belastingaangifte gedaan. En mocht je nu denken, fuck, ik nog niet? Geen zorgen, je hebt nog twee weken de tijd tot eind april als je geen uitstel hebt gevraagd. Vorig jaar waren er trouwens veel mensen te laat. Een recordaantal van 197.000 mensen haalde de belastingdeadline toen niet. En in Delft is een stelletje betrapt tijdens seks in het openbaar. Het hitsige koppel was om half vijf s'nachts naar een bouwplaats gegaan. Maar wat ze niet wisten was dat er camera's hingen en dat de beveiliging ze dus in de gaten had. De politie werd gebeld en die konden horen dat het stelletje het erg naar zijn zin had. Het stel probeerde nog te vluchten, maar daarna zijn ze gepakt en met een bekeuring naar huis gestuurd. Dan nog het weer. Vanavond valt er hier en daar nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken en het wordt een graad of 10. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. exposure love when you like that. Made me like it like tap, tap, tap. She been taking that master class. Shot to getting after that. Oh, yeah, you know. She a bad one. Sweat on when I met her down in Long Beach. Now she headed home had to study. Then she hit my phone. You got a party. She deserve it. She been working body like the PCH. I'm swerving this. All winter long she been on the pedestal. Now her phone blowing up like a telethon. And that's no cap. She been working, but she deserves smash. Shawty, I don't remember you had ass like that. Tell me, mom, where you get all that? say that she and that's no cap. She been working, she deserves smash. Shawty, I don't remember you had ass like that. Tell me, mom, where you get all that? I, I, I bounce that ass up and down. You go. I say that. Hey. bang out the sound, I'm causing a frenzy. love my city. I like girls with titties, but they gotta look pretty. Ha, you know I act silly, but nah, look, really. We wanna see you bouncing, man. Matter of fact, let me see y'all clap your hands. Come on, shake your hips, make a twist, raise your hands, pump your fist. Where's my drink? To the bar, need a shot of Patron. Got me bugging on a microphone, talking all this shit. But it's time for me to go and be out to dance. So go back and forth. Come on, come on. you need I've been in the game for a while, she know. She can see it in my eyes on the low. Five bands on the chain, white glow. I'm the realest in the game with the dough. I got water on red, dripping sauce so, so cold. Can't go if it ain't about my dough. don't go. My phone got my shit on the play mode.